uur. Jelle Seubring met het NOS Journaal. Farmaciebedrijf Abbott moet een schadevergoeding van 495 miljoen dollar betalen... aan de moeder van een te vroeg geboren baby. Het kind heeft een gevaarlijke darmaandoening gekregen... door het drinken van speciaal melkpoeder. Dat heeft een Amerikaanse jury vastgesteld. De baby overleefde de ziekte wel, maar liep ernstige zenuwschade op. De moeder had de rechtszaak aangespannen omdat de fabrikant niet zou hebben gewaarschuwd dat de babymelk de ziekte kon veroorzaken. De fabrikant zegt dat er een andere oorzaak is voor de ziekte en gaat in hoger beroep. In het zuiden van Duitsland is een woning volledig verwoest door een explosie. Reddingswerkers hebben het lichaam van een jongen van 17 uit een naastgelegen huis gehaald. De explosie in de stad Memmingen zorgde voor veel schade bij omringende gebouwen. Brokstukken zouden zelfs 100 meter verderop zijn neergekomen. De bewoner van het huis was tijdens de ontploffing niet aanwezig. Een week na de wereldwijde computerstoring is 97% van de systemen weer hersteld. Dat zegt de topman van CrowdStrike, het cyberbeveiligingsbedrijf dat de storing veroorzaakte. De topman belooft niet te rusten voordat alles weer is hersteld. De storing werd veroorzaakt door een fout in een software-update. 8,5 miljoen computers werden getroffen. Vluchten werden geannuleerd, trein- en busverkeer kwam plat te liggen... en in ziekenhuizen gingen operaties niet door. De AVB waarschuwt vakantiegangers die vandaag door Frankrijk reizen voor veel files. Het is vandaag Zwarte Zaterdag, oftewel de dag dat ook veel Fransen op vakantie gaan. Vanwege de Olympische Spelen is het rond Parijs ook extra druk. Volgens de AVB kunnen automobilisten niet aan de drukte ontkomen. Het weer nog. Op de meeste plekken is het droog en zo'n 12 graden. In de ochtend alleen in het zuidoosten regen. In de rest van het land schijnt vandaag de zon met maximaal 23 graden. Zondag opnieuw zonnig en dan even warm.